Daaruit bleek dat hij zich actief met de mondkapjesdeal bemoeide. Maar de Tweede Kamer moet nog tot de zomer geduld hebben. Minister Helder zegt dat eerst een accountantsonderzoek afgewacht moet worden en dat dat langer duurt dan verwacht. In Leeuwarden zijn militairen uit binnen- en buitenland begonnen aan een luchtmachtoefening. De komende twee weken vliegen er dagelijks zo'n 30 gevechtsvliegtuigen boven de Noordzee. Met de oorlog in Oekraïne is zo'n training extra belangrijk, zegt de commandant. Een oorlog die zo dicht bij huis is, met een, een, dreiging zo dicht bij het NAVO-grondgebied... dat betekent dat we, dat we als NAVO goed moeten trainen. En dat iedereen weer even weet... oh ja, hier moeten we voor bij elkaar zijn en dit moeten we oefenen... dat als het morgen nodig is, we het ook kunnen. Polen, Litouwen en Oekraïne gaan de oorlog in Oekraïne onderzoeken. De landen wisselen vanaf nu info uit over mogelijke oorlogsmisdaden van de Russen. Mogelijk sluiten zich binnenkort nog meer landen aan bij het onderzoeksteam. En eindelijk feest voor de voetballers van Canada. is De Canadese mannen gaan dus naar het WK en dat is best wel bijzonder. Veel Canadese supporters hebben dat nog nooit meegemaakt. Het land deed maar één keer eerder mee aan het WK in 86 in Mexico. Hopelijk voor hen gaat het ze dit keer beter af dan de vorige keer. Want destijds verloren ze alle drie de groepswedstrijden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de rest van het land breekt de komende uren ook de zon door. Het wordt 13 graden in Groningen en 19 in Maastricht. Morgen is het iets kouder, dan ook meer bewolking. En in het zuiden valt wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam.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 ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de meteen over mijn oren van top tot teen Je lichaamstaal, ja die sprak mij aan Je betrapt mij zwaar en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja je houdt me bij, loop. Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit normaal, liet nooit Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei, hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo.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 I'll do as long as I'm living I'm thinking of you And the things you do to me veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer. Bloed is bloed, geen gouden. Pas op je zusje.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 Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the less, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes up. The sweetest pie. Ooh, this the ride of your life. Hold on, cause baby, I might, I might just give you a bite of the sweetest pie. You got me hung up from across the room. I'm so high another altitude And on my cloud I got some space for you Got a taste for you Hey.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 Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all Let me Come get your toes up, the sweetest pie.